Een van mijn favoriete nummers, zou je rustig kunnen zeggen. Gary and the Pacemakers, Ferry Cross the Mersey, een rivier bij Liverpool in Engeland. Geweldig. Ja, romantisch, lied zou je kunnen zeggen over een mooie stad. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Met een beetje heese Alfred Blokhuizen. Maar niet getreurd. De muziek gaat echt zijn werk doen de komende twee uur. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Dus blijf lekker bij me, want er komt echt prachtige muziek aan. En ook een paar interessante onderwerpen. Dus in het eerste uurtje zwijmelen we feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops. rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feel wish I've never met you, girl. You'll never come again. never seems like I'll never have you again in my life. come close. Windkracht 9. Ja, Shirley Bessie. Met pluimen en al. Samen met Yellow. Een van haar allermooiste vind ik. Rhythm Divine. Uit de nadagen van haar enorme succes. Want het komt uit 1987. En daarvoor Maurice Albert met Feelings. Over een paar minuten gaan we praten met Saar Hadders, gedragsonderzoeker en eh, ontwerper bij Stichting Team Alert. We gaan het hebben over meer jongeren omgekomen in de auto, op de fiets en op de motor. Wat is daar de oorzaak van en kunnen we er wat mee? Je hoort het straks over, nou, een paar minuten is een beetje korter de bocht. Over ongeveer een kwartier hier bij ZVL. It's almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear thoughts see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. You just keep. 2 Wat een geweldig romantisch lied, toch hè? Van Mara. Voor de luisteraars hier net over de grens. Want die luisteren natuurlijk ook naar ZVL. En eh, ja, om hen een plezier te doen, natuurlijk een Belgisch nummer, een Vlaams nummer. En van het beste soort uit 2017 hoorde je Jij. En Lone Star ervoor met Amazed. Hier allemaal bij ZVL. Eh, heb ik je al gewezen op onze website. Eh, trouwens, een fantastische website. Hè? En dat is een nieuw site kun je van alles vinden over het laatste nieuws in Zeeuws-Vlaanderen. Uit Zeeuws-Vlaanderen. En eh, ja, we houden je gewoon lekker op de hoogte. 24 uur per dag. Wil je meer eh, informatie over het lokale nieuws? Ga dan naar omroepzvl.nl. Omroepzvl.nl j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cette elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de paix. Je me suis assis auprès de son âme. Mais la belle dame s'était enfui. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé Suikerzoet, hè? Ongelooflijk, Brad. En ze hebben nog meer van die prachtige nummers. Suikerzoet, eigenlijk voor midden in de nacht zou je bijna zeggen. Maar misschien wel lekker voor de mensen die nu nog lekker in bed liggen... vanwege een feestje gisteravond. Laat geworden en dan is het wel lekker om een beetje easy muziek te horen op de zondagmorgen. You're the last without your love. Over een paar minuten, een minuut of zes, eh, gaan we praten over meer jongeren eh, omgekomen in de auto, op de fiets en op de motor. En dat gaat dan over een eh, stijging van 15% in de leeftijdsgroep 12 tot 24 jaar. Je hoort er zo meteen meer over. Na onder andere deze van Jason Donovan. Een cover van een prachtig 60-jarige nummer. Sealed with a Kiss. gotta say goodbye for the summer. it's The world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less. Only love. Filmen een James Bond film. On Her Majesty's Secret Service. Met Diane Rigg. Toen de tijd als eh, ster zou je kunnen zeggen. Geweldig was dat. Het speelde zich af in eh, Zwitserland. Heel veel sneeuw en skiën en eh, racen. Nou, geweldig natuurlijk hè. Ik kan me dat heel goed herinneren, die film. Uh, Louis Armstrong, zo heet hij natuurlijk. En We Have All The Time In The World. En daarvoor Jason Donovan, inderdaad met Sealed with a Kiss. Hoe mooi kan het zijn. Tijd voor ons eh, eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Saar Hadders. Ze is gedragsonderzoeker en ontwerper van de stichting Team Alert. En het gaat over jongeren die omkomen in de auto, de fiets of de motor. Want dat is urgent op dit moment. Saar, welkom. Dankjewel. Ja, jullie hebben daar een onderzoek naar gedaan. Hè? Jongeren tussen de 12 en de 24 jaar die in het verkeer omkomen. Dat is een stijgende lijn volgens mij. Ja, dat klopt. Dat, eh, dat zien we uit de laatste cijfers van het CBS. Mhm. Eh, we zien dat er dit jaar 108 jongeren zijn omgekomen in het verkeer. En dat is een stijging met vorig jaar. Ehm, en eh, ja, dat is natuurlijk niet goed voor de verkeersveiligheid. Nee, nee, nee. Ligt dat dan aan de jongeren zelf? Of is het overige verkeer drukker geworden? Of ja, hoe zit het precies? Nou ja, de fatbikes hebben misschien ook invloed. Ja, klopt. Nou ja, dat heeft natuurlijk verschillende mogelijke oorzaken. Eh, vanuit de cijfers van het CBS weten we niet de eh, daadwerkelijke toedracht van die, eh, van die ongevallen. Maar wat we wel weten is dat jongeren over het algemeen in het verkeer vaak risicogedrag vertonen. en dat komt doordat ze, nou ja, de, de, hersenen van de jongeren die zijn wat minder ontwikkeld. Tot het 25e levensjaar blijven die hersenen zich ontwikkelen. En dat zorgt ervoor dat, eh, dat jongeren onder andere eh, een zwakkere impulscontrole hebben, eh, maar ook wat minder goed kunnen nadenken over lange termijn gevolgen van hun gedrag. en ook zijn ze gevoeliger voor groepsdruk. Dus wanneer jongeren in groepsverband in het verkeer mhm. zijn, willen ze elkaar nog wel eens uitdagen tot, tot risicogedrag. Ja, ja, ja. Dus daar, daar zou een oorzaak in kunnen liggen. Ja, want op de middelbare school wordt er geen aandacht meer aan besteed volgens mij. Ehm, nou ja, eh, er zijn, eh, voor zover ik weet, zijn er geen vakken verkeer eh, op het voortgezet onderwijs. maar daar kunnen partijen zoals wij, ehm, zoals Team Alert, kunnen ehm, nou ja, gevraagd worden om daar gastlessen te, te geven. Mhm. Dus wij komen langs op de scholen en komen daar langs in klassen of we staan met een, een voorlichtingsproject in de aula. En daar spreken we jongeren aan en gaan we het gesprek met ze aan over, over verkeersveiligheid. Zou er ook een, eh, een, een, eh, een, eh, iets voor de politiek zijn om daar aandacht aan te schenken? Zeker, ik denk dat wij, wij altijd zullen blijven pleiten dat er meer aandacht nodig is voor verkeersveiligheid. Er zijn een heleboel partijen die zich daar druk mee bezighouden. Ehm, maar het is natuurlijk niet alleen het, eh, het, gedrag in het verkeer. Daar hangen nog veel meer factoren aan vast, eh, de verkeersveiligheid van jongeren. Mooi als er van, van eh, elke mogelijke kant wordt meegedacht over hoe we die verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Ja, en zou er aan de andere kant ook de handhaving niet omhoog moeten dan? Ja, nou ja, ehm, dat, dat helpt zeker mee. Ik denk ook bij met name jongeren zien we dat eh, ook de kans om eh, ergens voor gepakt te worden, dus bijvoorbeeld de kans dat ze worden gepakt als ze een mobiel in de, eh, in de hand hebben tijdens het fietsen, mhm. of wanneer ze onder invloed rijden, die kans die, pak, die schatten ze laag in. Ehm, en wat daarin meespeelt is natuurlijk de daadwerkelijke pakkans. Dus als er vaker wordt gehandhaafd en ze zien veel berichten over dat er wordt gehandhaafd, dan zal dat uiteindelijk ook nou, van positieve invloed zijn op het gedrag. Want er is een tijd eh, een daling geweest en nu is er weer een stijging. Heeft, en eh, kan je daar een bepaalde oorzaak voor aanwijzen of is dat moeilijk te zeggen? Ja, dat is lastig. Ehm, dat, dat weet je natuurlijk nooit. Dat kan van alles afhangen. Ehm, eh, de infrastructuur verandert natuurlijk. het wordt drukker op de fietspaden, zien we. er komen steeds meer verschillende snelheden op fietspaden. Mhm. Ja, dat is ehm, ook een punt, hè? Eh, door die fatbikes en door brommers en eh, allerlei andere zaken. Zouden die niet van het fietspad af moeten, die snelle rijders? Ja, nou ja, dat, eh, dat, is, een, dat is een goede vraag. Ehm, ik denk zeker bij Team Alert richten we ons echt op het gedrag. Ja. dus hoe, hoe gaan de jongeren daarmee om? En uiteindelijk proberen wij ze de, de, de handvaten mee te geven. dat zolang alles, de verschillende snelheden, de verschillende vervoersmiddelen op het fietspad zijn, dat jongeren in ieder geval weten hoe ze daar zelf het beste eh, mee om kunnen gaan. Kortom, ook de politiek en de politie is aan zet vanwege handhaving en misschien scherpere regels. Ja. Dat hebben jullie in ieder geval duidelijk gemaakt met dit onderzoek, wat niet door jullie is gedaan, met CBS zei hè? Ja, ja, Als mensen meer willen weten over Team Alert, eh, kunnen ze op de sociale media website kijken? Zeker, ja. We hebben gewoon onze normale website, dat is www.teamalert.nl. Eh, en onder diezelfde naam, volgens mij teamleur.nl zitten we ook op, eh, eh, op Instagram bijvoorbeeld, mhm. LinkedIn, TikTok voor de jongeren met name. Ja, ja dat is heel belangrijk. ja, goed te vinden. Ja, dat is dan duidelijk. En hoe het volgend jaar gaat, moeten we even afwachten. Maar jullie doen je best om die cijfers van de verkeersongevallen naar beneden te krijgen. Sarah dank voor het gesprek en veel succes met alles wat jullie doen tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. I'm not that fool. entiendo ser. coole muziek zou je kunnen zeggen op deze warme zondag. We kennen het nummer van Kiki D, weet je nog? Was toen een grote hit. En uh, ehm, dacht, weet je wat, we doen de Franse uitvoering van Lara Fabian. Amoureus. Past ook meer, hè? Het woord amoureus bij Franstalige muziek. Maar goed, wel een heerlijk nummer hier bij ZVL. En Lara Fabian. Ja... Eh, oh nee, eh, dat hebben we net al gezegd. Wat een onzin. Maar George Michael, dat wilde ik zeggen met Older, een van zijn minder bekende nummers, maar wel fantastisch. Een beetje jazzy. Hier op deze zondagmorgen. Terwijl wij hier, hier in de studio, alweer aan onze vijfde bak pleur zijn. Met eh, krakelingen, ja. En niet van die grote deze keer, want ze denken aan onze lijn. Daar eh, heb ik het wel eens over in de show. Van goh, we zitten hier altijd aan die grote koeken en gebak en dat soort zaken. Maar vandaag zijn we aan de ouderwetse krakelingen bij eh, gewoon geweldige koffie. Want we schenken hier geweldige koffie hier in de studio van ZVO. Ook voor onze gasten die regelmatig komen praten natuurlijk in onze shows. Eh, en misschien heb jij wel een mooi onderwerp dat je met ons wilt delen. Meld je dan bij de redactie. En dan kunnen we kijken natuurlijk of we wat met jouw verhaal kunnen doen hier bij ZVL. Intussen loopt het al aardig tegen 11 uur. Straks na 11 uur gaan we iets meer tempo maken trouwens. En hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Dus stay tuned. Oh ja, en Jeroen van Gent doet straatinterviews. Hè? Dat wilde ik er eigenlijk ook nog bij vertellen. Dan snap je ook waar het over gaat. Want alleen de naam zeg je natuurlijk ook niks. Maar eh, hij vraagt mensen op straat iedere keer van... Goh, wat vind je hier en hiervan? en wat heb jij beleefd? En de antwoorden hoor je straks rond half twaalf hier bij ZVL. the dolphin who guides you, you bring us beside you, to light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. all the places you ZVL. Dat is al tien jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, zelderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakje vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer. Je veux l'amour, je veux l'amour waar ik ga, waar ik sta, voor ik sterf, voor ik verga, ze Ik heb een syndicaat, ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik, werken op het sentiment, worden door het leven niet lang verwend. Ze worden zot. Je veux l'amour. In een kamer, op het strand, in de lift, op de tram, op de vloer. Ik babbel met de gast die mij een glas aanbiedt. Tot ik genoeg op heb voor een volgende stap. Ik babbel met het meisje dat er tof uitziet. Ik sloof me uit, compliment en een grap. Maar ik wil geen grap, meneer. Ik wil geen grap. Ze wil l'amour. Ik wil geen geld meer van de telefonisten. Ik wil dat ze van me houdt. Pour toujours. Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent. Fans wordt geëerd als een vorst Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog? Paranoia en twijfels en vooral veel dorst. Je veux l'amour, je veux l'amour in die hel. Als een kot in de grond, onder kwel, half dood. Je veux l'amour, liefde voor mij en voor mijn hond heel de nacht in de auto op me wacht. Ik wil er zelfs voor de premier. Al heeft hij zijn smoeltje niet mee. Je veux l'amour, je veux l'amour. Voor mijn slapeloze vrouw, van tranen nat. Als ik thuis kom, stront zat. niet vinden. Wat een passie, hè? Ongelooflijk toch? Passie bij Raymond van Groenewoud. Je veux l'amour. Aan het einde van het eerste uur van de show. Eh, ik ben over een paar minuten bij je terug. Eerst wat mededelingen van commerciële aard, zal ik maar zeggen. En na het nieuws en weer. En dan ben ik, eh, ben ik weer bij je terug. Terwijl het hier in de studio inmiddels de temperatuur al aardig oplopen. Buiten is het al zo'n graad of 23, dus het schiet lekker op. En de zonsterkte is 10. Dat betekent smeren. Ik ben eh, over een paar minuten bij je terug. Ik ga uit de zon.